Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er zijn nog eens ruim 150 mensen kregen een waarschuwing, blijkt uit cijfers van de Unie van Waterschappen. De boete is minimaal 500 euro voor particulieren en minimaal 1500 voor bedrijven. De waterschappen controleren met vliegtuigjes en drones op het naleven van het verbod, maar ze krijgen ook tips van mensen die overtredingen melden. In 13 van de 21 waterschappen mag op dit moment niet gesproeid worden met water uit plassen of uit sloten. Amerikaanse president Trump heeft de voormalige CIA-chef John Brennan zijn speciale bevoegdheid afgenomen om vertrouwelijke informatie in te zien. Maatregel komt een dag nadat Brennan via Twitter felle kritiek uitte op Trump. De president kondigde aan ook de bevoegdheden van andere ex-chefs van overheidsdiensten onder de loep te nemen. Onder hen onder meer James Comey, de ex-directeur van de FBI, en Susan Rice, de nationaal veiligheidsadviseur van Trumps voorganger Barack Obama. Het is in de VS gebruikelijk dat mensen hun security clearance ook na hun termijn behouden. In New Haven in de Amerikaanse staat Connecticut zijn in een park 76 mensen onwel geworden na drugsgebruik. Bijna alle slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe, schrijft ABC News. Drie mensen zijn aangehouden. Het zou gaan om de drug K2 of Spice, synthetische cannabis waarin sporen zijn aangetroffen van het sterke opiaat fentanyl. Een overdosis kan leiden tot agressie, hallucinaties, het verlies van bewustzijn en zelfs tot de dood. In Libië zijn 45 mensen veroordeeld tot het vuurpeloton voor een incident tijdens de opstand in Tripoli in 2011. Ze openden het vuur op mensen die vierden dat rebellen de stad in handen hadden. Tientallen feestvierders werden door kogels geraakt. Het is onduidelijk hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen. De schutters zouden aanhangers van president Gaddafi zijn geweest, die toen nog aan de macht was. Het weer. Vandaag wordt het op de meeste plaatsen zomers warm... met temperaturen rond de 27 graden. Vanavond kan er het westen een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is in de Hart van de ANWB.